Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Mexico moet de plannen om rechters te kiezen heroverwegen. Dat willen de Verenigde Naties. Volgens de populistisch linkse president van Mexico is het nieuwe plan nodig om corruptie te bestrijden. Maar critici zijn bang dat de onafhankelijkheid van rechters op het spel staat. President López Obrador heeft onlangs verschillende aanvaringen gehad met het Hooggerechtshof. In Mexico is de afgelopen weken hevig tegen de plannen geprotesteerd. Op verschillende plekken in het land gingen betogers de straat op. De Russische aanvallen op Oekraïnse regio's zijn de grootste sinds het begin van de invasie twee jaar geleden. Dat zegt de leider van de Oekraïnse luchtmacht. Afgelopen dag werden honderden raketten en drones afgevuurd door Rusland op 15 regio's in Oekraïne. Het lijkt erop dat er voornamelijk de energievoorziening het doelwit was. Veel daarvan zijn uit de lucht geschoten. Toch zijn zeker zes mensen omgekomen. Canada verhoogt de importheffing op Chinese elektrische auto's naar 100 Die overspoelen namelijk de markt, zegt premier Trudeau. De hoge importheffing moet het Chinese beleid om te veel te produceren afremmen. Vorig jaar kwamen er namelijk vijf keer zoveel elektrische auto's uit China op de Canadese markt. Met de importheffing volgt Canada de VS en de EU. Die verhoogden eerder al de importheffing op Chinese goederen. Het dodental als gevolg van de dambreuk in Soudaan is opgelopen naar zeker 30. Vanmorgen brak een dam door in de buurt van de Rode Zee. 20 dorpen zijn door de vloedgolf weggevaagd. Zeker 50.000 mensen zijn daardoor dakloos geworden. De dam stond voor een stuwmeer die de bevolking daarvan drinkwater voorziet. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 11.